moet met het NWS Journaal. Het Duitse muziekfestival Rock. De politie heeft alle bezoekers van het terrein gestuurd. Volgens een Nederlandse bezoeker verliep de ontruiming rustig... en lijkt de situatie onder controle. Rock am Ring is het grootste meerdaagse rockfestival van Duitsland... op de Nürburgring. Het wordt door tienduizenden bezocht. Er waren al extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de aanslag bij een concert in Manchester. Morgenochtend wordt besloten of Rock am Ring dan wel doorgaat. Acht van de dertien vestigingen van Holland Casino zijn vanavond gesloten vanwege stakingen. Werknemers legden om tien uur het werk neer. Personeel voert al langer acties en eist onder meer 2,5% loonsverhoging. Ook wil het personeel baangaranties als het bedrijf wordt geprivatiseerd. Vorige maand hebben de vakbonden opnieuw met de directie overlegd, maar dat leverde niets op. Het is de 27e staking bij een Holland Casino in zeven weken. Volgens de Verkeersinformatiedienst was er nog nooit zoveel file aan het begin van een Pinksterweekend als vanmiddag. Op het hoogtepunt stond er bijna 400 kilometer. Het vorige record van vorig jaar was 372 kilometer. Veel mensen zijn een lang weekend weg, waardoor het vooral in het midden en het zuiden van het land vaststond. De voetbalvrouwen van Ajax hebben na het kampioenschap ook de beker gewonnen. De Amsterdammers stonden voor het vierde jaar op rij in de finale en versloegen PSV met 2-0. Het was de afscheidswedstrijd van de Ajaxiden Anouk Hogendijk en Daphne Koster die beide meer dan 10 jaar het gezicht van het Nederlandse vrouwenvoetbal waren. Ze speelden samen 242 interlands. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. De temperatuur zakt tot zo'n 16 graden. Morgen af en toe zon, met vooral in het oosten een paar buien. Het wordt morgen 21 tot 25 graden. Zondag is het nog iets koeler, maar dan wel vrijwel overal droog en ook geregeld zon.